Hij kreeg het iets meer stemmen dan de nationalist Nikolic. Over twee weken nemen ze tegen elkaar op in de tweede ronde. President Tadic heeft de afgelopen acht jaar als president alles aan gedaan om Servië dichter bij het EU-lidmaatschap te brengen. Het land is nu kandidaatlid nadat onder zware internationale druk generaal Mladic en oud-president Karadzic waren overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. De partij van presidentskandidaat Nikolic werd wel de grootste in het parlement. In Jemen is bij een luchtaanval een belangrijke Al-Qaeda-leider gedood. Dat melden de autoriteiten in Jemen. Het lijkt erop dat de aanval is uitgevoerd met een Amerikaanse drone, een onbemand vliegtuigje. Maar dat is door de VS niet bevestigd. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven. Doelwit was waarschijnlijk de militaire leider van Al-Qaeda in Jemen. Hij werd eerder veroordeeld voor de bomaanslag in 2000 op het Amerikaanse marineschip USS Cole in de haven van Aden. Daarbij kwamen 17 Amerikaanse militairen om het leven. In 2005 ontsnapte de Al-Qaeda-leider uit de gevangenis. Bij Stadion De Kuip in Rotterdam hebben zo'n 30.000 Feyenoord-fans de tweede plek in de eredivisie gevierd. Rond half acht kwam de spelersbus aan bij De Kuip. De spelers werden buiten het stadion opgewacht door zo'n 3000 supporters. Afgelopen middag won Feyenoord in Friesland met 3-2 van Heerenveen, waardoor de Rotterdammers achter Ajax als tweede eindigden. Daarmee is deelname aan de voorronde van de Champions League verzekerd. Het weer half bewolkt en kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het maximaal 16 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij...